7 uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Door onstuimig weer is het nog niet gelukt om de marinehelikopter te bergen... die gisteren verongelukte bij Aruba. Defensie wil dat zo snel mogelijk doen omdat het toestel dreigt te zinken. Als dat gebeurt wordt het volgens Defensie heel moeilijk om goed onderzoek te doen... naar de oorzaak van de crash. Bij het ongeluk kwamen de twee bemanningsleden die voorin zaten om het leven. Twee anderen raakten licht gewond. Het Verenigd Koninkrijk heeft het uitleveringsverdrag met Hongkong opgeschort... vanwege de door China ingevoerde veiligheidswet. Daarmee willen de Britten voorkomen dat aan Hongkong uitgeleverde mensen... in Chinese gevangenissen belanden. Ook de VS, Canada en Australië hebben hun uitleveringsverdrag met Hongkong opgeschort. Medewerkers van Wekamp hebben het werk neergelegd bij het distributiecentrum in het Gelderse Maurik. Het distributiecentrum gaat dicht en de 52 medewerkers die hun baan kwijtraken willen onder meer een hogere ontslagvergoeding. Ook het hoofdkantoor in Zwolle krijgt te maken met de reorganisatie. Daar raken 30 mensen hun baan kwijt. Er liggen nog 16 coronapatiënten op de intensive care. één minder dan gisteren, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Buiten de intensive cares liggen 81 coronapatiënten in het ziekenhuis, vijf meer dan gisteren. Een man uit Arnhem moet ruim drie jaar de cel in voor het misbruiken van zijn minderjarige nichtjes. Hij heeft toegegeven dat hij seks had met de meisjes, die toen tussen de 13 en 16 jaar oud waren. De straf is gelijk aan de eis. De rechter vond die eis te laag, maar nam die toch over... omdat de slachtoffers daar expliciet om hadden gevraagd. Het weer. Vannacht brede opklaringen. Het koelt af tot een graad of 10. Ook is er kans op nevel of een misbank.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 en de digitale brievenbus. En er is het nu weer tijd voor geworden voor muziek uit Amerika. Van de band Spur 327, oftewel 327. Een vierkoppige band uit Lubbock, Texas, die al sinds 2010 bestaat. Ze maken country rock en worden muzikaal beïnvloed door de Eagles, George Strait, Brooks Dunn en Jimmy Buffett. Dit is One for the Road. There's a song that I hear in the wind. And it comes back to me now and again. It's all about lovers and dreamers and hearts aching. Oh. There's a sunset on fire in the wind. early morning and pouring, but I don't mind. was Spur 327 with One More for the Road. Nou, dat was helemaal in het Engels. We gaan naar 1984 en dat doen we met The Judds. Ja, we gaan gewoon even lekker meezingen, hè? Dit is Why Not Me. jou ook op 10? Lekker meezingen hè? met de Juds en Why Not Me. Het is maar goed dat jullie mij niet horen zingen. Dat laat ik liever over aan de artiesten die je allemaal hier in de show voorbij hoort komen. We gaan onze spiegelplaat. 1965 werd het voor de eerst door Loretta Lynn op de plaat gezet. En in 1979 vond Emmylou Harris het tijd om dit nummer ook uit te brengen. Ik ga twee keer luisteren naar Blue Kentucky Girl. Dit is de Nashville Spiegelplaat. You let me the town. night. Fetch me some water. You be my legs, my young granddaughter. You know I. Chief Redbird fell in the muddy water. That's the Red Bird River. Bluegrass hier bij de National Radio Show. We gaan weer naar de digitale brievenbus. En daarvoor blijven we even in Nederland voor muziek van Marco Hemelrijk. De uit Amersfoort afkomstige Marco treedt al heel wat jaren op. En eh, heeft eh, ons een aantal nummers toegestuurd waarvan ik deze heb uitgekozen. Marco's versie van Card Brooks, The Dance. Looking the Universal Radio Show kun je vanaf nu ook bereiken voor een verzoekje of reacties, of als je iets aan ons wilt doorgeven... door een WhatsApp, sms of voicemailbericht te sturen naar 0642844375. 428 Woon je buiten Nederland, dan is het nummer natuurlijk plus 31 642844375. Gaat dit allemaal te snel voor je, staat deze informatie ook gewoon op de website van Nashville Radio. Dat is nashvilleradio.nl. Gaan wij nu naar muziek van Billy Currington. Dit is Details. couldn't tell ya what I did today or the day before. I couldn't tell ya what song just played or the guy's name that lives next door. Hundred dollar bills could be falling from the sky, I wouldn't even notice. But baby, I'm in tune with everything you do. I'm completely focused on everything latte, one shot espresso that you stir with gelatin. Sleep with two pillows, DVR camo, 'cause cause your eyes get heavy and start talking in your sleep. Fighting with somebody you don't think you do. But trust me, girl, I've studied everybody. kisses of you, baby. How the salt in the air makes your hair kinda wavy. How your tongue tied when you mix wine with the Gemini, baby. I met Nashville Country Classic. artiest. You've been making your brags around town that you've been loving my man. But the man I love, when he picks up trash, he puts it in a garbage can. And that's what you look like to me. And what I see is a pity. You better close your face and stay out away if you don't want to go to this city. If you don't want to go to this city, you better detour around my town. Cause I Thank you're brave gingen naar 1968 met Fist City van Loretta Lynn. Ze schreef dit liedje toen er een andere vrouw interesse had voor haar man. En in het liedje waarschuwt Loretta dat als deze vrouw niet ophoudt... zij haar mee zal nemen naar Fist City. Het volgende nummer is een verzoekje. We kregen een WhatsAppje binnen via 44375. En voor natuurlijk buiten Nederland is dat plus 31 642844375. Het verzoekje komt af van Andy. Hij komt uit Engeland en wil graag een nummer horen van zangeres Kate Ellis. Als een eerbetoon aan vriend Mark, die helaas er niet meer is. Dit is Once You Love The Most. up to the sea. She was born with genius and soul. Still, she hurts the one she loves the most. So say goodbye. goodbye. was Kate Ellis en Want You Love The Most speciaal voor Mark. We gaan, een, ja, we gaan heel ver terug. We gaan naar de jaren 50 en dat doen we met muziek van Anne Jones en Her American Sweetheart. Dit is Give Me A Hundred Reasons. Give me a hundred reasons why I shouldn't love you. Well, you're the will never ever part. Give me a hundred reasons why I shouldn't love you. twee nummers van het Spotlight-album te goed. Het album Wide Open Spaces uit 1998 van de voormalige Dixie Chicks. Tegenwoordig de Chicks. In het totaal staan er twaalf nummers op dit album. En ja, het is moeilijk om nummers uit te zoeken. Maar volgens mij heb ik nog wel twee hele mooie voor je uitgezocht.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 Though the city was rockin', we was country shockin' into that mouth bar. damn city folks. We was doing our strokes and that don't quite Tennessee. We don't dat waren de Walkers en Wasn't Born in Tennessee uit 1999. En dat klopt als een bus, want ze komen gewoon uit Maastricht. Um, het zit er alweer op. Nashville Radio Show is alweer klaar voor deze week. Maar volgende week zijn we uiteraard weer bij je. Ik heb er nog één voor je staan. Brandy Clark en Girl Next Door. Ik zeg bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.